Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Wielrenster zou in aanloop naar de Olympische Spelen van 2000 EPO hebben gebruikt. Dat claimt haar voormalige arts Peter Jansen in de Volkskrant. Jansen werkte jaren als ploegarts bij onder meer PDM en Vakant Soleil. Hij zegt in het interview aan Van Morsel EPO geleverd te hebben... en ook zou hij haar hebben laten zien hoe ze het moest gebruiken. Jansen zegt ook andere renners verboden middelen toegediend te hebben... zoals Steven Rooks eind jaren 80. Leontien van Morsel is vaker beschuldigd van EPO-gebruik, maar is nooit betrapt. Ze blijft ontkennen. Ruim 5,5 miljoen inwoners van de Amerikaanse staat Florida zijn gewaarschuwd dat ze hun huis moeten verlaten vanwege orkaan Irma. De storm die eerder deze week grote schade aanrichtte op Sint Maarten komt dit weekend in Amerika aan land. Een weerkundige van het Amerikaanse orkaancentrum waarschuwt dat Irma iedereen die niet vertrekt het leven kan kosten. Florida verlaten valt niet mee. Op veel plekken is de benzine op en ook staan er lange files. Gemeenten hebben vier keer over het hoofd gezien dat iemand geregistreerd stond als een mogelijke bedreiging voor de staatsveiligheid. En daardoor konden ze in theorie gewoon een nieuw paspoort aanvragen. Informatie uit het waarschuwingssysteem waarin die signaleringen worden bijgehouden wordt soms niet goed overgenomen in de systemen van de gemeente. In één geval heeft iemand die aangemerkt stond als mogelijk gevaarlijk toch een paspoort gekregen. Dat werd na vier maanden weer ingetrokken. De regio Den Haag kampt met wateroverlast door zware regenval. In korte tijd viel vanavond zoveel regen dat straten in het centrum onderliepen... en ook kwamen tramtunnels vol water te staan. De brandweer moest enkele mensen uit hun auto redden, omdat die was volgelopen. Het weer. Buien, al wordt het vannacht in het binnenland vaker droog. De temperatuur zakt naar een graad of 14. Morgen overdag opnieuw buien. In de middag wordt het vanuit het westen meest droog en klaart het op. Het wordt 17 graden.